Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Er worden drie mensen vermist na de brand in Rotterdam. Er was gisteravond een grote explosie in een garagebox onder een appartementencomplex. Daarna brak er brand uit. Tientallen huizen zijn beschadigd en de straat ligt vol weggeblazen ruiten en auto's. Je hoort de veiligheidsregio. We proberen contact te krijgen met iedereen die, die ingeschreven staat. Er is op dit moment nog sprake van dat we met drie mensen geen eh, contact nog hebben, hebben kunnen krijgen. En we houden er ook wel rekening mee dat die mogelijk toch nog in, uh, ja, in het hè, je ziet dat het is deels ingestort, eh, aanwezig is. En daar gaat straks echt onze ja, volle inspanning eh, naar uit. De oorzaak van de explosie weten we nog niet. Zeker twee mensen zijn gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Alleen meer groente en fruit eten en meer bewegen... lost de gezondheidsproblemen van Nederlanders niet op. Dat zegt een belangrijke adviesclub tegen het kabinet. Er moeten ook nog andere dingen worden opgelost... zoals de problemen op de arbeidsmarkt. Die zorgen namelijk voor stress en verschillen tussen arm en rijk. In het advies staat wat er moet gebeuren. Dus hoe kunnen we bijvoorbeeld eh, het niet gebruik eh, van regelingen verminderen? Eh, hoe kunnen we ehm, nou, met vaste contracten de onzekerheid voor mensen verminderen? om ook eh, ja, bij te dragen aan die gezondheid. Want stress kan zorgen voor mentale en fysieke klachten... zoals hoofdpijn en overgewicht. Een Waalse minister moest gisteren worden gered... bij een boerenprotest in België. Ze wilde in gesprek met boze boeren, maar de sfeer werd grimmig. Toen een vuurwerk ontplofte in de buurt van de minister... wilden ze weggaan, maar de actievoerders probeerden dat te voorkomen. Ze achtervolgden de minister en gooiden met flessen. De politie greep in en leidde haar weg van het protest. En doet Israël mee aan het Songfestival dit jaar. Als het daar meer dan duizend artiesten uit Zweden ligt, niet. Dat land organiseert het Songfestival. In een krant schrijven de artiesten dat ze het niet oké vinden als Israël meedoet. Vanwege de oorlog in Gaza. De Europese organisatie wilde eerder niks zeggen... omdat het Songfestival volgens hen niet politiek is. Slaat volgens de Zweedse artiesten helemaal nergens op... want Rusland mocht ook niet meedoen na de inval in Oekraïne. Het weer nog. De dag begint zonnig. Later wel meer wolken met ook kans op buien. Het waait flink en het wordt zo'n 9 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Het is een vrij drukke ochtendspits en veel vertraging op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij afrit Zaanstad-Zuid gebeurde namelijk een ongeluk en nu zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 50 minuten. Ook de A7 mag hiervan meegenieten vanuit Hoorn. Tussen Purmerend en Knopend dan 10 kilometer en ongeveer een uur vertraging. Verder de N201 Hilversum richting Uithoorn.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 But in return, all you could say Was, hi George, meet my fiance." Guns, guns, having some fun Crazy ladies, keep them on the run Wise guys realize there's danger in emotional ties See, single and free No fears, no tears, what I want to be mind.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 Mogelijk zijn ze overleden. In Zuidwijk ontplofte door nog onbekende oorzaak een auto in een garage. Vervolgens brak brand uit in een appartementencomplex daarboven. De politiebonden demonstreren in Den Haag voor behoud van een vroegpensioenregeling. Gesprekken over een nieuwe regeling zijn stuk gelopen. De vakbonden vinden het onverstandig om politiemensen tot 68 jaar te laten doorwerken. Duizenden Nederlandse bedrijven worden mogelijk misbruikt door financiële criminelen. In Nederland blijken opvallend vaak veel bedrijven hetzelfde adres te hebben. En criminelen proberen met die brievenbusfirma's vaak illegale geldstromen te verdoezelen.